Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een aanval op een bloedtransfusiecentrum in Kupiansk zijn doden en gewonden gevallen, meldt de Oekraïense president Zelensky. Hij spreekt over een geleide luchtbom, wat zou kunnen betekenen dat het een gerichte aanval was. Hoeveel doden en gewonden er precies zijn, zei Zelensky niet. Kupiansk is een bevrijde stad in het oosten van Oekraïne... op zo'n 30 kilometer van de Russische grens. Sinds die bevrijding is de stad regelmatig doelwit van Russische luchtaanvallen. Tientallen Nederlanders die zijn getroffen door de overstroming in Slovenië worden teruggehaald. Volgens alarmcentrale SOS International zijn er gisteravond bussen vertrokken naar het noorden van Slovenië. Daar komen ze deze ochtend aan. Komende avond vertrekken de bussen met 85 Nederlanders weer naar Nederland. noodweer in Slovenië heeft aan zeker vier mensen het leven gekost, onder wie twee Nederlanders. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een zangeres uit Los Angeles, Morgan Picard, zou de aanklacht hebben ingediend. Ze zegt daarin tussen 1987 en 1990 meermaals verkracht te zijn door Cosby. De twee zouden elkaar hebben ontmoet in de studio van The Cosby Show. De acteur had volgens Picard gezegd haar te willen helpen met haar carrière. Bill Cosby is al eerder door tientallen andere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Een Italiaanse crimineel is na 11 jaar op de vlucht opgepakt... dankzij zijn liefde voor de Italiaanse voetbalclub Napoli. Het gaat om een voortvluchtig maffialid... die op de lijst stond voor de 100 gevaarlijkste Italiaanse criminelen. De Italiaanse politie ontdekte hem op een foto van fans... die de recente overwinning van Napoli vierden... in een restaurant op het Griekse eiland Corfu. Door samen te werken met de Griekse politie kon het maffialid worden gearresteerd. Italië wil dat hij wordt uitgeleverd... zodat hij zijn gevangenisstraf van 14 jaar kan uitzitten. Het weer aan de kust af en toe regen. Verder landinwaarts is het droog.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 Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Oh. oh. Hace rato tengo Oh, oh, oh. No es que se poeta pa' endulzarme el oído. Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo.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 When I text kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Duini. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all.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 Mag ik één Esma alsjeblieft? Leuke kakkers, hemd van Ralf, die oude zomerhits, nostalgie. Gaan we uit, dan gaan we naar de Nova. Let's go! Wakke ochtend, haverkap, kan niet zonder. Dat ik nog leef na gisteravond is een wonder.